9 uur. Dielke Teertstra met het NOS-journaal. In de Filipijnen heeft orkaan Hagupit aan tot nu toe twee mensen het leven gekost. Een miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen. Vooral aan de kust zijn mensen gevlucht naar hoger gelegen gebied. Bomen zijn omgewaaid, miljoenen mensen zitten zonder elektriciteit... en sommige regio's zijn overstroomd en afgesloten van de buitenwereld. In Tacloban, de stad die vorig jaar zwaar werd getroffen door orkaan Haiyan, zijn daken van gebouwen geblazen. Hagupit is minder krachtig dan Haiyan, toch wordt gevreesd voor omvangrijke schade. De gemeente Zoetermeer heeft gisteravond een dancefeest verboden, vlak voordat het zou beginnen. Volgens de gemeente waren er aanwijzingen dat er ernstige ordeverstoringen zouden komen op het feest. Morgen wordt daar meer over bekendgemaakt. In het verleden zijn er vaker problemen geweest met deze waterfrontfeesten. In mei vorig jaar werd iemand doodgeschoten op een waterfrontfeest in Amsterdam. In meerdere Griekse steden zijn gisteravond zware rellen uitgebroken. In Athene werden winkels geplunderd en in Thessaloniki werd de politie bekogeld met brandbommen. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Ruim 100 railschoppers zijn opgepakt. Aanleiding voor de rellen was de herdenking van een 15-jarige jongen die zes jaar geleden door de politie werd doodgeschoten. In Roermond heeft gisteravond brand gewoed in een winterstalling voor boten. De brand brak rond half elf uit op de werf en was rond middernacht onder controle. Drie jachten gingen in vlammen op. Vanwege de rook moesten de eigenaar van de werf en de bewoners van zeven andere appartementen tijdelijk hun huis uit. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Niemand raakte gewond. Prinses Amalia is vandaag 11 jaar geworden. Omdat haar verjaardag op een zondag valt gaan vandaag de vlaggen nog niet uit. Dat gebeurt morgen. En dan speelt ook de Marinierskapel van de Koninklijke Marine een concert in Den Haag. Amalia is als oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Maxima de eerste in de lijn van troonopvolging. Het weer nog. Regen trekt van west naar oost over het land. In de loop van de middag en avond klaart het weer op, maar er kunnen nog wel wat buien vallen. Mogelijk met hagel. Het wordt vandaag 5 tot 8 graden.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 If you asked me what I thought, I'd say we'd be better off if the whole world was a honky tonk. You could smoke that cigarette, politically incorrect. Peel off that red around your neck. Not hear one single soul object. We need no lawyers to decide who's wrong, who's right. No need for big expensive trials. Yeah, brother, we just step outside. If the whole world was a honky tonk and it revolved around an old jukebox, we tell our troubles to the bar over crying steel guitars, and soon they'd all be gone. If you asked me what I thought, I'd say we'd be better off if the whole world was a honky tonk. Wouldn't have to pay no just set a tip jar in the back. If we ran low, we'd pass that. I bet we'd all be in the black. If the whole world was a honky tonk. honky tonk. And it revolved around an old jukebox. We tell our troubles to the ball over crying steel guitar, and soon they'd all be gone. if you asked me what I thought, I'd say we'd be better off if the whole world was a honky tonk. Life would be a three chord song the king would be George Jones. If the whole world was a honky tonk. de countrymuziek uit lang vervlogen tijden spelen eenzaamheid, vrouwen en drank de hoofdrol. Deze onderwerpen komen met de regelmaat van de klok terug in dit programma. Het werd treffend verwoord in If the Whole World Was a Honky Tonk van Waylon Pierce. Roger Craigers song I Say When I Drink, What I Think When I'm Sober stemt tot nadenken en er zit best een kern van waarheid in. Maar je kunt ook niet steeds in dezelfde honky-tonk blijven. We brengen ook nog een bezoekje aan de Lukenbach Rood Saloon. En daar staat Jim Chestnut op het podium. Van harte welkom bij deze korte kroegentocht en veel luisterplezier. I drink, what I think when I'm sober. It loosens my tongue and makes me feel bolder. I'm in the mood to do a little drinking tonight. Like it or not, this is on my mind. I could sit here silent or get drunk and confide. can't keep it inside. Excuse me, miss, could I buy you a cocktail? You're so pretty, and I just love the way that you. Hey, are those real, huh? <laughs> oh, no, I mean your eyes, of course. They're so beautiful. I'm... Hey, where you going? I say when I drink what I think when I'm sober. It loosens me up and makes me feel bolder. I'm in the mood to do a little drinking tonight. Like it or not, this is on my mind. I could sit here silent or get drunk and confide, but keep I can't keep it inside. Roger, there are existential, physical, and spiritual reasons why man cannot live by bread alone. It's not a simple thing in life, it's very complex, it takes a long time, and it's excellent. What is it, Radney? brisket. And beer. I say when I drink what I think when I'm sober. It loosens my tongue and makes me feel bolder. I'm in the mood to do a little drinking tonight. Like it or not much I'm speaking, cause it seems every time. I say when I drink what I think when I'm sober, it loosens my tongue and it makes me feel bolder.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 Could not imagine things going better unless this woman wanted to dance. Well, my belt buckle sure needed shining, as only a woman can do. When pressed up close on the voor het album en de act van de maand, de coversong en de rubriek Sterren van Toen, waarin ik stilsta bij een stukje country geschiedschrijving. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Doordat de hele band, inclusief zang, gelijktijdig is opgenomen, zoals een plaat vroeger werd gemaakt, is Nashville een album vol energie en dynamiek geworden. De muzikanten riepen tijdens de opnames al... Girl, you're singing your heart out. Het album Nashville bevat twaalf nummers, waaronder Hasten Down the Wind... waarbij de invloed van de oude West Coast en country sterren goed te horen is. Zoals ze zelf zegt, Nashville is een album voor de muziekliefhebber. En zo is het. She tells she thinks hills Wolf met Hasten Down the Wind, een song waarmee Linda Ronstedt in het verleden succes had. Bob Seger, die met zijn Silver Bullet Band in de jaren 70 en 80 grote hits scoorde, heeft zijn eerste album in acht jaar uit, Ride Out. Met aanstekelijke nummers als Still the Same en Against the Wind oogsten Rob Bob Seger en de Silver Bullet Band vanaf de tweede helft van de jaren 70 wereldwijd succes. In 2006 bracht de Amerikaanse rocker voor het laatste album uit, Face the Promise. Die lange stilte wordt sinds kort doorbroken met Ride Out. De eerste single, Detroit Made, is een cover van singer-songwriter John Hyatt. Ik heb echter gekozen voor The Devil's Right Hand... dat we ook kennen van Johnny Cash, The Highwayman en Steve Earle. general store general store when I was 13. I thought it was the finest thing I ever had seen. So I asked if I could have one someday. Crossroads, Kees de Haan. Over Tony Justice is niet zoveel bekend. Hij viel me op door de mooie cover van Eddie Rabbit's song Driving My Life Away. Where the midnight headlights blind you on a rainy night Steep grade up ahead, slow me down, ain't making no time Gotta keep a rolling, those windshield rapping at a tempo, keeping perfect rhythm with the song on the radio. I gotta keep a roll. tegenstelling tot heel wat andere sisters zijn Laura en Lydia Rogers wel degelijk zussen. Ze leerden van jongs af aan om samen te zingen in een van de plaatselijke kerken. En dat valt op. Via Put Your Needle Down, hun tweede album in vier jaar, is dat overduidelijk te horen. Prachtig hoe die stemmen zich met elkaar verstrengelen. En bijkans een eenheid vormen in heerlijke met blues en 60s, pop doordrongen, Americana en country. Black and Blue. Crossroads met de act van de maand. Help Me Hold On is medegeschreven en uitgevoerd door Travis Tritt. Het werd uitgebracht in februari 1990 als de tweede single van zijn debuutalbum Country Club. Het bereikte de eerste plaats in zowel de Verenigde Staten als Canada en werd daarmee Tritt's eerste nummer 1 hit. De song is een ballad die gaat over een falende relatie. De verteller, een man, vraagt zijn geliefde hem niet te verlaten door al zijn fouten te bekennen. In datzelfde jaar scoorde Trit nogmaals met I'm Gonna Be Somebody. Hij kon het succes van Help Me Hold On niet herhalen en moest genoegen nemen met een tweede plaats in de charts. Toch niet gek om een nummer 1 en 2 te scoren in hetzelfde jaar. Crossroads, nummer 1 country hit. close that suitcase you've been packing. Just sit down and talk to me why? while. I know you tried to tell me what was lacking, but I guess I must have missed it by miles.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 Somehow knew he was born to play. People said, get a real job, support your family. Cause there's no future in the road you're taking. He never said a word. The dreamer just kept on night the top. But now he's number one on the stage and the radio.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 Hij bevorderde de countrymuziek als performer, componist en vertolkte zijn songs tot in alle hoeken van Australië. Het is heerlijk om een jonge zanger zoals Ashley Cook een eerbetoon te horen brengen aan Brian Young. Black Man Jackie Jackie is daar een uitstekend voorbeeld van. Been pick up tracks past Longer Creek, Migalow. even can go longer this way. How long ago, Jackie? Or oh, maybe today. Jackie, Jackie, show us where to go. Take us to the place where the bad men go. We came upon a river and his tracks were in the sand. We were soon to lose him, Flurry Cunning was our man. He rode into the water, but his tracks did not come out. Jackie scratched his head, said, Boss, he'd better look about. Black man, Jackie, Jackie, take us if you can. Take us to the place where we'll find this man. We followed up the river, then we rode on down the stream. Then we cut his tracks to where you'd never ever dream. He rode up a gully till he couldn't ride no more. Then out across the ridges towards the 80 mile ball. Black man Jackie, Jackie, show us if you know. Take us to the place where the bad man goes. He'd be riding along this way, he'd be making himself a fire. He'd be cooking Monday, then he'd ride a little while. His yarraman been throwing to his very lame and sore. He let him go and now he broke to 80 mile ball. he didn't have a horse. The odds were all against him, and then we knew, of course, that Black Man Jackie Jackie's followed many trails. Black Man Jackie Jackie never ever fails. The sun was getting lower, so we rode into the ball, and there we found the man that we were looking for. He was tired and weary and he showed no sign of fight. We tied him to a tree and we camped that night. Tied him to a tree and we camped that night. Black man Jackie Jackie showed us where to go. Took us to the place where the bad men go. We knew we couldn't lose him for he didn't have a horse. The odds were all against him and then we knew of course. But black man Jackie Jackie's followed many trails. Black man Jackie, Jackie never ever fail. Crossroads presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. Vandaag neem ik je mee naar feiten in de geschiedenis van de countrymuziek... met betrekking tot de afgelopen week. Vanaf 25 oktober 1988 ligt het eerste album van de Traveling Wilburys, simpelweg Volume 1 Traveling Wilburys genoemd, in de platenwinkel. De Traveling Wilburys is een hobbygroep van Bob Dylan, Jeff Lynne, George Harrison, Tom Petty en Roy Orbison. Het album komt op 12 november 1988 de Nederlandse album Top 100 binnen en blijft steken op een 17e plaats. 27 oktober 1991 wordt even buiten Nashville het huwelijk gesloten tussen de countryzangeres Lori Morgan en Brad Thompson. Thompson is de chauffeur van de tourbus van Clint Black. Voor Lori Morgan is het haar derde huwelijk. Eerder is hij getrouwd met Ron Gaddis en Kees Whitley. Kees overleed in 1989. Het huwelijk met Brad Thompson is in 1993 voorbij wanneer Lori vreemd gaat met Troy Aikman. Het vierde huwelijk van Morgan is met John Randall... Het laatste huwelijk dateert van 2001, wanneer de zangeres in het huwelijk treedt met Sammy Kershaw. Volgens mij zijn we nu bij huwelijk nummer 5. if you ever let her break your heart. Senor Jose works all silk stockings. You're so naughty, kiss my body. Abróceme fuerte. Crossroads, Kees de Haan. Dat was He Drinks Tequila van Laurie Morgan en Sammy Kershaw. 24 oktober 2010. Songwriter Linda Hargrove overlijdt in het Big Band Hospice in Tallahassee, Florida. Onder haar credits Tennessee Whiskey van George Jones... en Just Get Up and Close the Door van Johnny Rodriguez. Nu Linda zelf met het fraaie Mexican Love Songs. one night down in San Antone. Out on the river, walk alone. I wasn't looking for a man. I was just listening to the band. And they played all those Mexican love songs. They played. I belong, but love the moment. gone in the morning, and the beer left an ache in my head. And this cowboy that's laying here beside me takes up three fourths of the bed. They could hear him snoring in Sonora his breath with the sand and don't rose. And his feet look like they'd waltzed across Texas. For all I Bij de huidige muziek uit Nashville voel ik me niet zo op mijn gemak. Ik troost me met de gedachte dat we altijd Texas nog hebben. Steve Hill laat het ons weten in We'll Always Have Texas. Tot volgende week. Dag. Try to stay but there's no way in. Now we're back at the start, but we won't fall apart. All we have's what we have in our arms. We'll always have Texas wherever we are, and the waltz is. that took us so far. An old song from the frontier, falling sweet on the air. We'll always have Texas as long as Texas is there. granddad saw open range. He dreamed it would never change. The cities rise and they fall, and it's hard standing tall. But in dreams, we can still have it all. We'll always have Texas wherever and a waltz is in two steps that took us so far.